Van 5 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant stappen samen naar de rechter. Ze willen meer informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de MH17-ramp. De NOS, RTL en de Volkskrant willen het kabinetsbeleid over de afwikkeling van de vliegramp in kaart brengen. Afzonderlijke informatieverzoeken hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Veel informatie bleef geheim en in andere documenten had het ministerie hele stukken onleesbaar gemaakt. In het Drentse dorp Oranje zijn vannacht alsnog twee bussen met vluchtelingen aangekomen. Gisteravond moesten die omkeren omdat bewoners met auto's de weg naar het dorp hadden geblokkeerd. Burgemeester Baas heeft de inwoners van Oranje er uiteindelijk van kunnen overtuigen hun actie te staken. Gisteravond ontstond veel ophef na een bezoek van staatssecretaris Dijkhoff. Bij vertrek na een bewonersbijeenkomst trokken mensen een deur van zijn auto open, rukten een spiegel af en trapten ze tegen de wagen. De VS gaat deze maand zo'n 6000 gevangenen vervroegd vrijlaten. De gevangenissen zitten te vol, schrijft de Washington Post. Het gaat voornamelijk om drugscriminelen. De vervroegde vrijlating is mogelijk nu uit onderzoek is gebleken... dat er de afgelopen 30 jaar te zware straffen zijn opgelegd in Amerikaanse drugszaken. Waarschijnlijk komen de komende jaren 46.000 van de 100.000 mensen die voor drugsdelicten vastzitten in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De internationale gemeenschap doet te weinig voor Syrische vluchtelingen, vindt Oxfam Novib. Volgens de hulporganisatie hebben de welvarende landen die werden onderzocht... veel minder geld toegezegd dan de VN en het Rode Kruis hadden gevraagd. Nederland biedt relatief veel financiële hulp... maar Oxfam Novib vindt wel dat Nederland nog te weinig Syriërs opvangt. Het weer is bewolkt en lokaal valt er een bui.